Het andere slachtoffer, een vrouw van 23, raakte ook gewond. Beide vrouwen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De automobilist is er vandoor gegaan en is nog spoorloos. In Maleisië zijn tientallen massagraven gevonden... met daarin vermoedelijk slachtoffers van mensensmokkel. Het zijn waarschijnlijk moslims uit Birma die hun land zijn ontvlucht. De massagraven liggen vlak bij de grens met Thailand. Hoeveel lichamen er zijn gevonden is niet bekendgemaakt... maar volgens lokale media zijn het er honderden. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn zo'n 25.000 moslims vertrokken uit Birma. De finale van het Eurovisie Songfestival heeft in Nederland veel minder kijkers getrokken dan de halve finale van afgelopen dinsdag. Toen zagen 3,4 miljoen mensen dat Treintje Oosterhuis de finale niet haalde. Gisteren keken nog geen 2 miljoen mensen naar de eindstrijd in Wenen. Zweden won. Hoeveel mensen er in totaal naar het Songfestival hebben gekeken is nog niet bekend. Een nieuwe manier om teken te bestrijden lijkt succesvol. Op natuurbericht.nl staat dat de eerste testen met een bepaald soort kleine wormpjes veelbelovend zijn. De wormpjes kruipen in de teek en maken die dood. De bestrijding met de wormpjes wordt al toegepast op de eikenprocessierups. Teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken. In Nederland krijgen elk jaar zo'n 30.000 mensen deze ziekte. Het weer volop zon, langs de noordkust en in het zuidoosten ook wat bewolking.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 I'm buzzing in my head, my head like a bomb doll. are attracted through the book like not be flow, but up about the soul while having cloud. I sing my song and I'm a rocker, I'm burning up with a good ass fever, beat, beat buzzing in my head, head, head like a bomb Listen to the beat, beat, beat of the sound.